uur. Dit is Maud met het NWS Journaal. In het oosten van Gelderland geldt per direct een verbod op het gebruik van oppervlaktewater. Volgens waterschap Rijn en IJssel is het verbod nodig... omdat het nog nooit eerder zo droog is geweest in de Achterhoek. Boeren, burgers en bedrijven mogen dus helemaal geen water meer halen uit rivieren en sloten. Ook niet voor het besproeien van akkers of het halen van een emmertje water om de auto te wassen. Er is een uitzondering gemaakt voor de brandweer om te blussen. Iedereen die zich niet aan het verbod houdt riskeert een boete van minimaal 500 euro. De aanpak van onbewaakte spoorwegovergangen is in een stroomversnelling terechtgekomen. ProRail heeft afspraken gemaakt met onder meer gemeenten en omwonenden over het opheffen van de gevaarlijke overwegen. Ook trekt het kabinet er 50 miljoen euro extra voor uit om bijvoorbeeld wegen te verleggen naar een bewaakte spoorwegovergang. Er zijn nog iets meer dan 100 openbare onbewaakte overwegen in Nederland. De spoorbeheerder hoopt dat binnen drie jaar de meeste zijn verdwenen. De toneelschool in Maastricht mag een docent ontslaan die door meerdere studenten is beschuldigd van ongewenst gedrag. Dat heeft de kantonrechter bepaald. De bewegingsdocent werd in november al geschorst. Bijna 30 acteurs van de academie lieten vorig jaar anoniem weten dat ze negatieve ervaringen met hem hebben gehad. Het ging om machtsmisbruik en seksuele intimidatie. De toneelschool had de docent al meerdere keren gewaarschuwd. En meer mensen gaan weer op vakantie naar Tunesië. In de eerste zes maanden van het jaar bezochten 3 miljoen toeristen het Noord-Afrikaanse land. En dat is een kwart meer dan opzichte van een jaar eerder. Na aanslagen in 2015 gaven veel landen een negatief reisadvies voor Tunesië. En daardoor raakte het land in een economische crisis. Het weer, het is vrij zonnig. Lokaal kan een bui vallen.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 En de 19e, 19 juli, is er poëzie lezen en bespreken. We buigen ons over enkele gedichten van Geerten Gossaard. Pseudoniem voor historicus Frederik Karel Gerritsen. Uit 1884 tot 1918. De dichter van het verlangen. Aanmelden vooraf is prettig, maar niet noodzakelijk. De kosten zijn 2 euro, inclusief koffie en thee. En het is bij Ook Zandvoort. En de tijd is donderdag 19 juli van 2 tot half 4. Locatie de Blauwe Tram, Louis David Carré, nummertje 1. En ik ga door met status quo. We houden het een beetje stevig. lekker binnenkomertjes gaan we het nu wat rustiger aan doen. We gaan nu naar Wings. Mel of Kintyre. You. ik heb weer een Golden Oldie uitgezocht. En dat is, eh, eigenlijk heette hij eerst anders. Hij heet eigenlijk The Story of My Life. En dat is een plaatje uit 1979. Eh, en de nieuwe, zoals wij hem kennen is het The Winner Takes It All. En dat is wel van ABBA. En geschreven door Björn Alvas en Benny Anderson. En de zang is in dit nummer is van Agneta Veldkoch. De teksten van het nummer lijken te slaan op een scheiding tussen Alves en Veldkoch in 1979. Dit werd echter ontkend door beide leden. E-, Ulfaas zegt hierover dat de basis voor het nummer... de ervaring van een scheiding is, maar wel een fictieve. In ons geval was er geen winnaar of verliezer. Veel mensen denken dat het nummer realiteit is, maar dat is niet het geval. Het nummer werd uitgebracht als eerste single van hun zevende album Super Trooper.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 net al wat nieuws over het pluspunt en de blauwe tram. Maar u kunt ook elke, elke woensdag aanschuiven bij het schilderclubje. Gezellig samen schilderen in een ontspannen sfeer. Beide clubs gaan de maanden augustus en september exposeren in Pluspunt... met als thema bloemen. Lijkt het u leuk om mee te schilderen aan deze expositie? Kom dan langs en doe met ons mee. De eerste keer meedoen is gratis. Daarna zijn de kosten 3,50 per persoon, inclusief materiaal, koffie of thee en wat lekkers. De tijd is elke woensdagmiddag van half 2 tot 4 en de locatie is de Blauwe Tram Louis Davids Carré nummer 1. En elke dinsdagmiddag van half 2 tot 4. Locatie pluspunt Vlemmingstraat nummertje 55 in Zandpoort Noord. so Ja, dan denk je dat hij afgelopen is en dan komen ze gewoon weer terug. Er zijn niets <laughs> weg te slaan. De Beat Boys met Help Miranda. En we gaan door, vlak voor het nieuws nog eventjes. Of het, in ieder geval het nieuws, het weer voor het komend weekend. En daar heb ik er een uitgezocht van Ed Sheeran, Candle on the Wind.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 Maar ontstond er ook stapelwolken... die vanmiddag in het zuidoosten mogelijk lokaal uitgroeien... tot een hele lichte bui. Langs de kust waren de wolkenvelden hier en daar hardnekkig. De maxima variëren van 20 aan zee tot 26 in het oosten en het zuidoosten... De wind wordt overwegend matig en komt uit het noordwest tot noord. In de nacht naar vrijdag neemt de bewolking van het noorden uit toe. In het zuidoosten blijft het opgeklaard. Het is overal droog en de minima liggen rond de 13 graden. De wind komt uit de richtingen tussen noord en noordwest en is zwak. Aan zee en op het IJsselmeer matig. Vrijdag overdag ontstaat er landinwaarts opnieuw veel stapelwolken. Aan de kust is het zonnig maar in het noordelijk kustgebied drijft het voortdurend bewolking van zee binnen. In de avond lossen de stapelwolken op, maar in het noorden blijft het waarschijnlijk meer bewolking aanwezig. Het blijft droog en de middagtemperaturen komen uit tussen de 20 langs de noordkust en 27 graden in het zuidoosten. De noordwestelijke wind is matig, in het zuidoosten zwak. In de avond draait de wind naar noord en neemt het landinwaarts af naar zwak. Tell me that you love me, baby, then you say you don't. You tell me that you'll come on over, then you say you won't. You love me like a hurricane, then you start to freeze. I give it to you straight right now, please. seem to answer me. You just don't hear my pleas. I'll give it to you one more time. Please don't tease, oh please don't tease me. You know it hurts so much. Come on and squeeze me. You know I need your tender touch, but you tell me that you love me, baby you say you don't. Tell me that you'll come on over. There you say you won't. You love me like a hurricane. Then you start to freeze. I give it to you straight right now, please. Ja, dat was een oudje van Cliff Richard en The Shadows. Please Don't Tease. En we gaan door met een ietsje moderne hit...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 Ja, die uitvoering bestaat ook, dus waarom zullen we die niet een keertje draaien? Ja, we gaan door met Dusty Springfield, Son of a Preacher Man. Het ritme van Zandvoort. van Dusty. Ja, we gaan door met... Ja, dat zeg ik elke morgen tegen mevrouw.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 En het is een bioscoopprogramma. Van 12 juli tot 18 juli. En dan krijgen we Hotel Transylvania in 3D in het Nederlands. Woensdag om half 2. En het intree is 6 jaar. The Incredibles 2. 3D in het Nederlands. Zaterdag, zondag om half 2 en om half vier En woensdag om half 4. En dat is ook zes jaar. The Bookshop. En dat is donderdag tot en met dinsdag om 8 uur. Alle leeftijden. Ladies Night Mamma Mia, Here We Go Again. Woensdag om half acht. En dat is, eh, ja, daar zit Cher in, hè. En we verwachten a Whitney's Celebration donderdag 9 augustus om 8 uur. Voor de kaartverkoop en de info www.circusandvoort.nl got on me. Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby. I tear don't say someone to love. certain it happens all the time. Yeah. What do you see when you turn out the light? I can't tell you, but it sure feels like madness. Don't you know I'm aflevering van de Venemaplein loopt weer vertraging op. Er is opnieuw vertraging ontstaan op het Van Venemaplein. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden is gebleken... dat de muren rondom het plein niet voldoen aan de kwaliteitseisen. De planning was om in het najaar van 2018 de muren te herstellen. Uit aanvullende onderzoek blijkt dat de muren zwakke plekken hebben... en er een risico is bij met name harde wind... De gemeente wil geen enkel risico nemen en heeft maatregelen genomen... door tijdelijke afzettingen te plaatsen op voldoende afstand van de muren.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 plaatje van Katrina in the Waves. Love Shine a Light. En ik wil graag eindigen, ja, want het is alweer zover, hè? het gaat heel snel de tijd, met Just an Illusion van Julia Serra. Nou, daar hebben we nog een klein stukje van Love Shine a Light erachteraan. Maar ze komt gegarandeerd. Nog even geduld, nog even geduld. En dan komt ze dan. I've been told by living like a star. Hotel rich champagne. try to sell your body and your soul. It's the price you pay. illusion, just an illusion. I thought I knew what life should be. It's an illusion, just an illusion. Critics crucify you. het zit erop. Twee uurtjes. Muziek van Live. Ja. Volgende week ben ik er weer. En ik hoop dat Bart er ook weer is.